12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De reddingswerkers hebben in Taiwan opnieuw vijf slachtoffers geborgen... van het vliegtuigongeluk van woensdag. In totaal zijn nu 40 doden geborgen. Drie inzittenden worden nog vermist. toestel van Transasia Airways stortte met 58 mensen aan boord... in een rivier in de hoofdstad Taipei. 15 mensen overleefden de crash. Een team van zo'n 700 reddingswerkers en 160 duikers is ingezet... om de laatste drie lichamen te zoeken. Vanaf vandaag mogen biologische kippen en vrije uitloopkippen weer naar buiten. De ophokplicht is opgeheven. Vorig jaar november werd de maatregel genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Sinds 30 november zijn er geen nieuwe besmettingen meer geweest. En daarom vond staatssecretaris Dijksma het niet nodig om de ophokplicht te verlengen. Het internationale vliegveld van Guatemala-stad is dicht vanwege de uitbraak van de vuurvulkaan. De vulkaan de Fuego stoot grote hoeveelheden rook en as uit. De asdeeltjes zijn schadelijk voor de straalmotoren van vliegtuigen... en daarom is het vliegverkeer van en naar Guatemala-stad stilgelegd. De vuurvulkaan ligt 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. In de buurt van de vulkaan zijn zo'n 100 mensen geëvacueerd. Een van de bekendste Amerikaanse nieuwslezers is voorlopig niet te zien. NBC-anker Brian Williams gaat er enkele dagen tussenuit... nadat hij deze week op een pijnlijke manier door de mand was gevallen. Hij zei dat hij tijdens de Irak-oorlog in 2003 als verslaggever in een helikopter zat... die door Irakezen werd beschoten. Dat verhaal werd ontkracht door Irak-veteranen... en donderdag gaf Williams toe dat zijn verhaal niet klopte. Na de leugen over Irak ontstonden er ook twijfels over Williams' verslaggeving... van de ramp met orkaan Katrina in New Orleans. Zo zei Williams dat hij vanuit zijn hotelkamer in de stad een lichaam had zien langsdrijven. Anderen zeggen dat er bij het hotel nauwelijks water stond. En dan het weer. Vandaag af en toe zon. Het blijft overwegend droog. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen meer kans op regen en dan is er weinig zon. Dit was het NOS Journaal. Hoi met ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden staat er een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...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 your love. It's all guitar. eindelijk klaar. John Pizzarelli. Een uh, gitarist, zanger die het tweede uur CFM begonnen is. CFM Jazz vandaag in een eh, zeer bijzondere uitvoering, zullen we maar zeggen. Dubbel zo lang met uh, scala aan presentatoren, artiesten en, met live muziek. En een van de mensen die zometeen live te horen zal zijn... is eh, Sven Davis. Yes. En eh, wie is Sven Davis? Ehm, Sven Davis is een, eh, een, jongen van 22 jaar. Uit Haarlem. En ja, wat wil je verder nog weten wie ik ben? <laughs> ik Muzikant? natuurlijk, ik ga heel graag weten wat jou gebracht heeft... tot het bedenken dat jij gaat zingen en dat jij muziek gaat maken. Ehm, nou, dat is eh, gekomen door de band waar mijn vader in drumt... en waar Jansen toetsen in speelt, de Ruud Band. Dat was toen ik eh, zes was en eh, op de, de Zeestraat in, in Beverwijk. Daar speelden zij tijdens de feestweek elk jaar. En ik stond dan altijd met een microfoon zonder kabeltje mee te playbacken met de zangeressen naast, op het podium. Toen dachten ze, nou laten we eens voor de grap een echte microfoon onder zijn neus douwen. En dat hebben ze toen gedaan. toen dachten ze, nou dat klinkt nog best aangenaam. En sindsdien eh, zing ik eigenlijk. Dat, eh, even, even kreeg ik een flashback dat uh, pakweg de meesten van de aanwezigen in deze ruimte... ook allemaal ooit in hun jonge jaren gestaan hebben met een, een, een, ding dat op een microfoon leek in de huiskamer... en met een draadje eraan en dachten dat moeten we ook gaan doen. En voor een, een aantal van ons is dat ook gelukt... Jij gaat straks zingen, eh, maar je, hebt natuurlijk, je zingt vandaag niet voor het eerst. Jij hebt eh, ehm, al diverse mooie dingen op je, op je lijst staan, op je carrière lijst. Mijn bucketlist. Ja, ja, <laughs> je bucketlist, precies. Uh, je hebt vorig jaar nog iets moois en groots gedaan. ja, ik heb vorig jaar een groot eigen concert gegeven in Hoofddorp. In het, in het nieuwe poppodium De Duiker. met mijn eigen fantastische band. En dat was hartstikke leuk. En eh, ja. Ja, en de vraag is altijd, wie, wie inspireert jou? Eh, wat, is nou, eh, wat zijn de, de, de mensen waarvan jij denkt van... nou, dat, als ik die hoor, dan, dan, dan raak ik helemaal in de ban. En dan wil ik dat ook gaan doen. Ehm, nou, muzikaal gezien heb ik een aantal voorbeelden. Ik, ik, ik, kan het helaas niet bij één houden. Dat vind ik heel erg moeilijk. Ehm, maar bijvoorbeeld iemand waar ik ooit nog hoop mee samen te mogen werken... is eh, componist, uh, toetsenist David Foster. Eh, meneer uit Amerika, die onder andere voor Michael Bublé schrijft... wat dan ook weer een van mijn voorbeelden is. Ehm, maar niet alleen met Michael Bublé, maar geloof met half Amerika ongeveer op dit moment samenwerkt. Um, nou ja, Michael Bublé is ook een van die voorbeelden. en als ik kijk op Nederlandse bodem vind ik dat Ellen Clark eh, onwijs goede liedjes schrijft en het onwijs goed doet. En eh, daar haal ik ook heel veel inspiratie uit. Nou, we zijn eh, ehm, heel erg benieuwd. Jij gaat niet nu zingen, maar wel in de loop van deze uitzending. Mhm. En zoals het echte improviserende muzici betaamt... weet jij nu nog niet helemaal precies wat je straks gaat zingen. Dat is nee, het leuke. Nee, nou, ja. dat, dat, dat maakt het dan voor ons heel spannend. Voor mijzelf ook hoor. <laughs> ja, natuurlijk. Nou, heel fijn. Tot straks, later in de uitzending live. Eh, dames en heren, luisteraars. Wij zijn eh, vandaag, zoals u wellicht al vernomen hebt... maar als u er net invalt, dan valt u met uw neus in de boter. Wij zijn vandaag eh, in een speciale uitzending met heel veel live muziek... en heel veel verrassende samenwerkingsverbanden, zal ik maar zeggen... binnen ZFM Jazz, dat vandaag een extra tintje heeft... omdat ZFM 25 jaar en we gaan nu luisteren naar Bud Schenk en Lorenzo Almeida. Ja, prachtig. Lorenzo Almeida en Bud Schenk. Ehm, in het eh, uurtje dat eh, nu loopt... is eh, het niet zo 1, 2, 3 makkelijk om een, om een grote greep te doen... uit de gigantische platenkast van elke presentator. Maar proberen om een, een bloemlezing te geven van allerlei soorten jazz... dat moet toch lukken.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 Waar uh, eh, de, waar de speciaal was. In het park, of 52. Carson Smith op de bas ook. <laughs> We gaan nu, zoals de luisteraars zullen vermoeden die mij kennen... naar een Nederlandse groep omdat ik daar eh, veel aandacht aan besteed. Terecht, omdat we Nederland fantastische jazzmuzikanten hebben. Ik heb het ehm, voor me liggen in de XC, de CD That's Jazz. Who Excited? En daarin horen wij uh, Nederlandse Veen. Robert Veen, Kajan Witmer op de piano... Leo van Oosterom de sax, Erik Heinzijk trombone... Jan Voogd bas, Dolf Helge drums en Koos van der Hout trompet. En we gaan luisteren naar het nummer Good Queen Bess. Body Soul, Boris van der Lek, saxofonist. En dat eh, is een klein bruggetje naar wat we nu gaan doen. We gaan nu live spelen met eh, eh, de ZFM Memorial Jazzband... die vandaag elke set een iets andere samenstelling heeft. Ruud Jans op de toetsen, Charles Duif op het slagwerk, Erik Timmermans op de bas... Sven Duif die gaat straks zingen. En we hebben op de tenorsax Adam Spoor. En zoals het eh, goede jazzmuzikanten betaamt... die eh, voor het eerst samenkomen in een bezetting... die ze nog niet eerder gehad hebben... beginnen we veiligheidshalve met een blues... hartstikke goed met jou. Ja? <laughs> I'm still strong, ooh, baby. Well, here I am, signed, sealed, delivered. I'm yours, oh yeah. In a time when I said goodbye, now I'm back and not ashamed to cry, ooh, baby. Well, here I am. in this old world. Oh, when I touched him, I did nothing, girl. Ooh, baby. Well, oh, here I am, signed, sealed, delivered. I'm yours. Oh, yeah. Oh, wait, baby, set my soul on fire. That's why I know that you're my heart's desire. is dat? Back in town? Back in town? yesterday when we were standing here. A Yankee's hat upon my head and your voice in my ear. We talked about the future and all the things we do. I never thought your loving words could frighten me from you.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 I try to sympathize the way you think about your life. It's gonna change, change tonight. I don't even try all that frown. Cause your man is back in town. sure you've been thinking about just where the hell I've been. Painted your own pictures of the trouble I got in. And there were times I would admit my odds are better days. But I'm the type that has to lose and finds out how it made. I know you're talking too much about things could never change. I know you think it's crazy, but I'm here to set things straight. And we see with your own eyes and start to realize. I not the man you thought I was, so try to sympathize. The way you think about your life It's gonna change, change tonight. Don't even try, allow that frown. Cause your man is back in town. Hey, it's cool to take your time. It was a fool out of my life. Don't even try how that frown. Let's take it to the end. Cause your man is back in town. doen is gek. Hè? sweet song keeps that Georgia on my mind, oh my mind. I said Georgia. sweet and clear This moonlight through the pine Other eyes reach out to me Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia. Oh. Just an old sweet song, old sweet song, cause that Georgia on. no peace, no peace I find. Just an old sweet song, old sweet song keeps that Georgia on my. luisteraars, DFM-luisteraars. Georgia on My Mind. Gespeeld door de, door de DFM Jubilee Jazz Band. Met eh, <laughs> Charles Duif op de drums. Hey. En Ruud Jans op de toetsen. Hey. Sam Davis. En eh, Erik Timmermans op de bas. En eh, zij gaan nog één stukje spelen tot we eh, weggestuurd worden door de klok. Eh, maar dat doe ik pas nadat ik Erik Timmermans hartelijk bedankt heb. En hem overhandig een unieke fles. Die heeft niemand in Nederland. Want het etiket alleen al is, is fantastisch. Dat is een herinneringsetiket aan de GFM. Ik wens jou veel succes vanmiddag in de krochten met Weer een concert in de reeks eindeloze concerten. Gaan we door. Heel goed, nou, hartstikke goed. Wij gaan nog, wat gaan we, wat gaan we beluisteren nu? Wat gaan we Welk stuk gaan we spelen? Wat gaan we luisteren. Wat ik een bewaren ik bewaren voor je? ik hem bewaren? Ja, CFM Jazz is vandaag blijvende in lucht, de luisteraars. Met allemaal verrassende optredens. Omdat uh, CFM... Uh, ja, Experimentje, experimentje. En we gaan een stukje horen. Wat zal het zijn? Uh, eh, Surdoek van Stevie Wonder. life won't quit. But here are some of music's pioneers that tell not allow us to forget. Whether well, Shuttle Dive and Eric Timmermans and the King of all Johnson. Jansen. You can tell by fragrance Saturday when people start to move. Or well, you can feel Dankjewel. U heeft geluisterd naar de CFM Jazzband En eh, we gaan zo direct verder in het volgende uur.